Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer staat achter het versoepelplan. Het demissionaire kabinet kwam daar deze week mee. Vanaf woensdag mogen de terrassen naar buiten, winkels verder open, avondklok eraf. De Tweede Kamer kon er gisteren nog een zegje over doen, maar een meerderheid steunt de plannen. Alleen de PVV vindt dat er meer moet kunnen, vooral op terrassen. Terrassen mogen open tussen 12 en 6. Maximaal 50 gasten per terras. Een gezondheidscheck voor het personeel. Achterlaten contactgegevens. Verplichte zitplaats. Reservering verplicht. Maximaal twee personen aan een tafeltje. Anderhalve meter afstand. Kuchschermen. Er mag geen entertainment zijn. Mevrouw de voorzitter, in een mortuarium is het nog gezelliger dan ehm, de terrassen die u nou open wil stellen. En ook de PvdA is niet blij. Zij vinden het juist te tricky om nu te versoepelen. Ze maken zich zorgen over het stijgende aantal besmettingen. Het lijkt erop dat de Russische oppositieleider Alexei Navalny naar een gewoon ziekenhuis is overgebracht. Navalny zit een straf uit in een strafkamp daar gaat het helemaal niet goed met hem. Tot nu toe werd hij daar behandeld door gevangenisartsen. Zijn overplaatsing naar een gewoon ziekenhuis lijkt te komen door alle protesten van deze week. Duizenden Russen gingen voor hem de straat op. Hulpdiensten hebben vannacht last gehad van een storing in hun P2000-systeem. Via dat systeem worden de politie, ambulance en brandweer meldingen gedaan van bijvoorbeeld een brand. Ging vannacht dus niet goed. De piepers gaven ineens de hele tijd de melding buiten bereik. Het is nog niet duidelijk of de storing tot problemen heeft geleid. En hoe maak je ouderen minder eenzaam? Misschien wel door ze een virtual reality bril te geven. Ze kunnen met die bril een uitstapje maken. Naar het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Waarom is de nachtwacht eigenlijk zo wereldberoemd? Nou zeg, wat prachtig. Die, oh, helemaal die brandgeschilderde ramen. Schitterend. Heeft u het gevoel dat u nu in het museum bent? Ja, heel mooi. Ja, dat was Beb van 91 uit Amsterdam die de bril als eerste mocht testen. De bedoeling is dat de komende tijd 3000 ouderen in verpleeghuizen zo'n VR-uitje kunnen maken. Het weer. De dag begint fris, maar de zon schijnt en dus warmt het aardig snel op. Graadje of 10 op de Wadden vanmiddag. Verder naar het zuiden kan het 14 graden worden.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 De ministerraad moet vandaag besluiten of de noodhulen over de toeslagenaffaire uit 2019 openbaar worden gemaakt. Een deel van de Tweede Kamer heeft erom gevraagd nadat RTL Nieuws had gemeld dat het kabinet doelbewust informatie heeft achtergehouden. Voor de kust van Libië is woensdag een migrantenboot gekapseist...